Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het westen van Griekenland is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag op zee niet ver van het toeristeneiland Sakintos. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen... en heeft de beving geen grote schade veroorzaakt. De beving vond plaats rond twee uur s'nachts lokale tijd... waardoor veel mensen werden wakker geschud. De patiëntenzorg bij de failliete ziekenhuizen MC Slotervaart... en de MC IJsselmeer ziekenhuizen kan veilig worden afgebouwd. Dat schrijft minister Bruins aan de Tweede Kamer. De curatoren van de ziekenhuizen hebben daar afspraken over gemaakt... met de zorgverzekeraars. Deze ochtend begint het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam... met het verhuizen van alle patiënten. Voor drie uur s middags moeten de patiënten een bed in een ander ziekenhuis hebben. De hoge fluxkernreactor in Petten is uitgeschakeld na een lekkage. Radioactief verontreinigd koelwater was terechtgekomen in een kruipruimte. Direct nadat het lek werd ontdekt is de reactor afgeschakeld. Daarna is de lekkage verholpen. Volgens de exploitant is er geen gevaar voor de omgeving. Wel wordt het grondwater in de buurt de komende tijd goed in de gaten gehouden. Wat de lekkage heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. In het Yosemite National Park in Amerika zijn een man en een vrouw om het leven gekomen... toen ze van een populair uitzichtpunt vielen. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op een groot deel van de route naar dat uitzichtpunt zijn geen hekken. Over de identiteit van de twee slachtoffers is nog niets bekend. Zeker een paar van de bompakketten die de afgelopen dagen in de VS zijn bezorgd bij critici van president Trump zijn verstuurd vanuit Florida. Dat hebben onderzoekers bekendgemaakt. Alle pakketten zijn inmiddels overgebracht naar het hoofdbureau van de FBI, waar ze uitgebreid zullen worden onderzocht.